Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Den Haag is het allerbelangrijkste debat van het jaar begonnen de algemene beschouwingen. GroenLinks-PVDA-leider Timmermans mocht aftrappen. En hij zegt dat hij niet blij is met het strenge asielbeleid dat het kabinet wil gaan invoeren. Leg de plannen hier neer. Ik kom dag en nacht met u erover praten. Dan laten wij zien wat we willen. Wij zullen de mensen niet door een ondergrens eh, laten zakken, zoals u wilt doen. En wij blijven mensen als mensen zien. Dat zijn geen postpakketjes die je zomaar over de grens kunt kieperen, zoals u wil. Alle fractieleiders komen aan het woord vandaag. NSC-leider Pieter Omtzigt is als enige niet aanwezig, omdat hij ziek thuis zit. En hij wordt vervangen door Nicolien van Vroonhoven. Premier Schoof doet morgen een zichtje. In Barendrecht is vannacht het huis beklad van een man die verdachte is in een grote misbruikzaak. En ook is het huis bekogeld met eieren. De man van 45 heeft bekend 19 minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Volgens de Telegraaf zijn de slachtoffers vriendinnetjes van de eigen kinderen van de man. Oekraïne heeft een stad in het westen van Rusland aangevallen met drones. En daardoor zijn branden ontstaan en zijn inwoners geëvacueerd. In delen van dat gebied in Rusland is ook de stroom uitgevallen. Op social media gaan nu beelden rond waarop een groter vuurbal te zien is. En we weten nog niet of er mensen gewond zijn geraakt. Ja, en een club die speurt naar geschikte stamcelmatches... ziet dat er maar weinig mensen zijn die zich aanmelden voor stamceldonatie. En zo'n donatie is hard nodig om van bijvoorbeeld leuke te genezen. Dat is een vorm van kanker. De organisatie roept jongeren tussen de 18 en 35 jaar nu op om stamceldonatie te overwegen. Maar bij de niet-familiedonoren zien we dat eh, het aanslaan van de stamcellen bij jongeren veel beter werkt bij de patiënt dan een wat oudere donor. En daarom zijn we zo op zoek naar die jongere donoren. Ja, maar het is nog niet zo dat er meteen al een tekort is aan stamcellen om mensen met leukemie te helpen. Want als er te weinig donaties zijn, dan is er altijd nog een wereldwijd stamcellenbestand waar Nederland gebruik van kan maken.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 But uh uh, honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. my house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, and do anything that you wanna do. But uh-uh, honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. for the money, two for the show, three to get ready.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 In oktober is de paartijd van de damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen. De mannetjes brullen er rustig op los om te laten weten dat ze er helemaal klaar voor zijn. Het is schitterend om te zien. De herten gaan letterlijk de strijd met elkaar aan. Met een beetje geluk zie je de beukende geweien live tijdens de wandeling met een gids. En het is zaterdag 5 oktober om 4 uur middags en zondag 6 oktober ook om 4 uur middags. En als u meer wilt weten, moet u even kijken op de website. Dan eh, kan u zien dat er nog veel meer wandelingen zijn. En dan kan je heerlijk kan je genieten daarvan. En ik ga door met Blondie. Denise. die begon zijn carrière in 1956 bij een platenlabel... waar ook Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Carl Perkins onder contract stonden. Roy Orbison's eerste single, Uptown, was een bescheiden succes... en bereikte slechts 472 in de Billboard Top 100. Het duurde tot 1960 voordat Roy Orbison echt doorbrak. En dat gebeurde met de plaat Only the Lonely... Van Only the Lonely gingen ruim 2 miljoen exemplaren over de toonbank... En van het nummer creëerde Orbison iets dat nog nooit eerder in de rock'n'roll was gehoord. Een dramatisch rockballet. Tussen 1960 en 1965 produceerde Orbison behoorlijk veel klassiekers. Ik heb gekozen voor Roy Orbison met achtervolgers, natuurlijk met Only the Lonely, Pretty Paper en Crying. Veel plezier. better not, much too busy. You're in a hurry, my how time does fly. In the distance, the ringing of laughter, and in the midst of the laughter cries. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Wrap your presents to your darling from you. Pretty pencils to Catharina en The Waves met Love Shine a Light. Ik weet nog dat ik in een koor in Haarlem zat en hadden we dat in ons eh, repertoire zitten. was een heerlijk plaatje om te zingen. Ja, voor de locatie Centrum, de Blauwe Tram... zoeken wij een gastheer of vrouw voor op de woensdagmiddag, dus vanmiddag. En het is van half twee tot half drie. Eh, nee, half vier. Taken zijn onder andere bezoekers ontvangen en de weg wijzen... doorverwijzen, ondersteunen bij activiteiten Lijkt het je leuk om vrijwilliger gastheer of gastvrouw te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien via p.honer met een H in het midden, H-O-H-N-E-R, at plus.zandvoort.nl. Voor meer informatie zie de website van Pluspunt Zandvoort. Ja, en ik ga door met Michael Jackson. One day in your life. Het ritme van Zandvoort. Michael Jackson. One Day in Your Life. Ook bij Pluspunt kun je line dansen. Onder begeleiding van een ervaren docent leer je de basispassen... en gaat dat uitbreiden met alle mogelijke variaties. Line dansen op verschillende muziekstijlen. De kosten bedragen 40 euro, maar dat is per blok van 8 lessen.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 volgende in de playlist. Dat is ILO. Electric Light Orchestra met Can Get Out of My Head. ocean's dark ik ben een vreselijke zoete kou. En ik heb het wel eens lekker op mijn brood. Marmelade. Oh, dat vind ik zo lekker. Ja, en hier heb ik alleen marmelade met opladi. oplada. oplada, la Oh, la la la la, la with the band Donald, oftewel Kenny Rogers, geboren in 1938 en overleden in 2020, was een Amerikaanse countryzanger, fotograaf, schrijver, songwriter, acteur en zakenman. Met zijn zangcarrière van meer dan een halve eeuw, inclusief meer dan 20 nummer 1 hits in de Amerikaanse country hitlijsten, kan Kenny Rogers beschouwd worden als een van de grootste countryzangers aller tijden. Hier is Kenny Rogers met Have I Told Thee Lately That I Love You. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? fill my heart with gladness Take away all my sadness Ease my troubles, that's what you do For the morning sun in all its glory greets the day with hope and comfort too You fill my life with laughter somehow make it better.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 Dan moet je het wel blijven zeggen natuurlijk. Elke derde donderdag van de maand rijden wij via gezellige routes naar diverse locaties. Vanaf kwart over één verzamelen bij Pluspunt. Tot vier uur kostbedragen 3,50 euro, inclusief koffie, thee en natuurlijk met wat lekkers. Opgeven kan je via de balie 5740330 of m.langeveld at Zandvoort.nl En dan hebben we het natuurlijk over Scootmobiel Club De Antilopen. En de eerste is morgen, 19 september, van kwart over 1 tot 4 uur. En de locatie, zoals ik al zei, pluspunt Zandvoort Noord.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 Evenementen die worden gepland in 2025 moeten uiterlijk dinsdag 1 oktober worden aangemeld voor de evenementenkalender van de Zandvoort. De gemeente heeft dan voldoende tijd om een overzicht te krijgen van alle evenementen. Er kan dan bijvoorbeeld gekeken worden of de geplande datum niet al te veel andere evenementen worden ingepland op een bepaalde locatie. Ook wordt er gekeken naar de beschikbaarheid van de hulpdiensten. Sommige evenementen hebben bijvoorbeeld meer inzet van politie of Spanelanden nodig. Grote en kleine evenementen. Het aanmelden van deze evenementenkalender geldt voor de grootschalige evenementen en kleinschalige evenementen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een feest bij een standpaviljoen een hardloopwedstrijd, een muziekfestival... een kitesurf-evenement of een particuliere markt. Radar Love, Golden Earring. Ja, een van onze oudste, bekendste beentjes. En een hele goeie. Helaas bestaan ze niet meer. Tijdens de burgeroorlog ontvluchtte de Spaanse dichter Luis Cernuda... 1902-1963 zijn geboorteland en ging in ballingschap. Cernuda was een van de belangrijkste dichters van de generatie 27. De kosten bedragen 2,50, inclusief koffie, thee en iets lekkers. Opgeven kan u via de balie 5740330. En het is vrijdag, aanstaande vrijdag, 20 september van 2 tot half 4. En locatie, pluspunt. Zandvoort Centrum in de Blauwe Tram. Nee, niet bij pluspunt. Het is pluspunt Centrum in de Blauwe Tram. can sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. pleasantly. Stuur uur zit er bijna op.